Anouk met het NOS-journaal. Den Bosch heeft een locatie aangewezen voor een nieuw asielzoekerscentrum. Landgoed Koudewater in Rosmalen moet zeker tien jaar plaats gaan bieden aan 600 tot 800 vluchtelingen. Op het landgoed wonen psychiatrisch patiënten, maar dat vindt het college geen bezwaar. De komende tijd wordt bekeken of er nieuwe panden worden neergezet of dat de oude gebouwen worden verbouwd. In een sporthal in Steenberg in Brabant is de informatiebijeenkomst over de opvang van vluchtelingen in de gemeente rumoerig verlopen. Burgemeester Vos werd er nog voordat hij het woord nam uitgejouwd.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 PSV is er niet in geslaagd zijn koppositie in groep B van de Champions League te behouden. In het vierde groepsduel werd er verloren van Wolfsburg. De Duitsers waren in eigen huis met 2-0 te sterk. Dost en Kroeze scoorden voor Wolfsburg.